Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Volgende week komt er alsnog een Kamerdebat over het concept klimaatakkoord. Gisteren werd het debat afgeblazen omdat de VVD-fractievoorzitter Dijkhoff er niet bij was. De oppositie vond dat dit niet kon omdat hij een paar weken geleden uitspraken over het klimaatakkoord deed die tot politieke spanning leidden. Ook de fractievoorzitters van CDA, D66 en ChristenUnie kwamen niet opdagen. Ze beloven er volgende week wel bij te zijn. Luchtvaartmaatschappijen moeten in de toekomst passagierslijsten aan de overheid geven. Volgens minister Grapperhaus kunnen criminelen en terroristen daardoor sneller worden opgespoord. Grapperhaus zegt dat de gegevens bij een speciale nationale passagiersinformatie-eenheid terechtkomen. Die wordt gecontroleerd door de autoriteit persoonsgegevens. De informatie mag vijf jaar worden bewaard. Italië zit na vier jaar weer in een recessie. De Italiaanse economie is twee kwartalen op rij gekrompen. In het laatste kwartaal van vorig jaar was de krimp 0,2 procent. Italië heeft de op twee na grootste economie van Europa. De Italiaanse problemen drukten de groei in de hele eurozone. De Europese economie groeide in het vierde kwartaal met maar een paar tiende procent. En dat gaat nog zeker tot 2030 duren voordat de trein van Amsterdam naar Berlijn sneller kan gaan rijden. Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het spoor en het materieel eerst moeten worden verbeterd om die intercitytrein sneller te laten rijden. De staatssecretaris wil dat de trein op lange termijn een uur eerder op bestemming is. De trein doet er nu bijna 6,5 uur over en stopt onderweg 15 keer. De NS wil de reistijd met minstens twee uur inkorten. Het weer vanmiddag blijft het bijna overal droog.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 En dat doen we zo meteen met Cliff and the Shadows in 9 Times Out of 10. En daarna de debuutsingle voor Redbone. En dat is Maggie. Verder hebben we natuurlijk de favoriete LP van deze week. Dat is At Home van Shocking Blue. En Elvis single. En dat is Good Luck Charm en Anything That's Part of You. En nog heel veel eh, heerlijks wat daar achteraan en daarvoor afkomt. Dus ook veel plezier dit komende uur. Sometimes er er I don't think I've told you And I aim to tell you just that time again Just how much I hate to hold you Again and again and again Little girl, at nine times out of ten you refuse me And you say that you refuse me nine times again But I that again. Well, don't try to fight it, cause it's no use. You're gonna find out that I'm stubborn as a dog doggone mule. Nine times out of ten, I've tried to kiss you. And I aim to try it just nine times again. Well, if I miss the nine times that I've tried, baby. I'll bet my life I'll get you on number 10. Yeah. Well, don't try to fight it, come, baby, it ain't no I bet my life I'll get you on number 10. paradise. You know, oh, nobody. 1971 de debuutsingle van Redbone en dat was Maggie. En we begonnen met Nine Times Out of Ten van Cliff Richard and the Shadows uit 1960. De derde plaat is altijd wat rustiger. En ook deze keer is dat zo. Van de LP Making Movies uit 1980 van The Dire Straits draaien we Les Boys. Les boys do cabaret Les boys are glad to be gay men are afraid now. A disco bar in Germany. These boys are glad to be a pump parade now. These boys got leather straps. These boys got S, S caps, But they got no gun now. Dressed up, get a little risque, cut to a little S N N these days. It's all in fun now. These boys come on again for the high class whores and the businessmen who drive in their Mercedes Benz to a disco bar in Old Manchester. the jokes that the DJ makes. You get nervous and you make mistakes. They're back for business. Some tourists take a photograph. These boys don't get one laugh. shame. of Jean Genet, high heel shoes and a blackberry, and the posters on the wall that say, Lace boys do cabaret, lace boys are glad to be gay. Lace boys Les Boys. Jawel, van de LP Making Movies van de Dire Straits. Dit was Les Boys. Ehm, in het eerste uur hadden we Robert-Jan Stips met Super Sisters en nu hebben we Robert-Jan Stips met The Nits. Hier is Nestio. met zang van Henk Hofstede. En dit was eh, Nessio. En dat kwam uit het jaar 1983. In het eerste uur draaiden we Angel Eyes. En dat doen we nu weer. Alleen een hele andere Angel Eyes. De eerste was van ABBA en deze is van Roxy Music. Dit kwam van het album Manifesto uit 1979. Het volgende nummer komt eh, niet uit 1979, althans de uitvoering daarvan. Die komt uit 1961, opgenomen in Duitsland. The Beatles en Ain't She Sweet. Camford ook niet de minste natuurlijk. En de drummer, dat was niet Ringo Starr... want die was toen niet uh, toegetreden tot de Beatles. Dat was Pete Best. Ehm, we zijn toe aan de Elvis-single. En dat is Good Luck Charm met op de B-kant... Anything That's Part of You uit 1961. Ah. door on an old horseshoe. Want your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm. Ah, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. To have, to have, to hold, to hold, silver dollar, rabbit's foot on a string. The happiness and your warm caress, no rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charm, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm, too high, too high. across the bay. Your love is worth all the gold on earth. No wonder that I say, come on and be my little good luck charm. Ah, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. I do have, I do have, I do hope, I do hope, I do night. you Go all the places that we went. I seem to search the whole day through for anything that's part of you. I kept a ribbon from your hair. A breath of perfume lingers there. It helps to cheer me when I'm blue. Anything that's part of you. Oh, how it hurts to miss you so. for me to live. What can I take? What can I give? When I'd give all of someone new for anything that's part of. Dit nummer heette You're So Cool. En het komt uit de film True Romance. Geschreven en uitgevoerd door Hans Zimmer. En dat is een van de meest beroemde filmmuziekschrijvers van deze wereldbol. Weet je dat ook weer. You're So Cool. Eh, in het eerste uur draaiden we If You Gotta Go, Go Now, compositie van Bob Dylan. En dat gaan we nu weer draaien, maar dan in een hele andere uitvoering... door de Fairport Convention, Si tu dois partir. trouver la porte. Mais, si tu dois partir. rencontre. Mais si tu dois partir. to a partir. jaar was 1972. Dit waren de Staple Singers en I'll Take You There. En dan is het nu tijd voor de favoriete LP van deze week. En die komt van Shocking Blue. De LP heet At Home. En die komt uit 1969. We draaien drie nummers en straks gooien je welke ik gespeeld heb. Veel plezier ermee. your name to bring me home again. I'll write your name through the fire. under my feet with dusty boots. I ride in the heat, my What a wolf house. Let me go back, back to my sweet. dit album was meteen het debuut van eh, Mariska Veres bij Shocking Blue. Dit was eh, het album At Home en daarvoor draaiden we twee composities van Robbie van Leeuwen, Bal Weevil en I'll Write Your Name Through the Fire. En het derde was een instrumentale en daar was de eh, sitar een eh, prominent instrument. Het was ook de eerste keer dat er in Nederland een eh, sitar werd gebruikt bij een popopname. Volgende week weer een favoriete LP en dat hoor je volgende week wel welke dat wordt. Dit is Lena Lovic. Marina uit 1979 met eh, Lucky Number. Ehm, kan ik daar verder nog iets over vertellen? Ja, het komt van het album Stateless. De volgende twee nummers die zijn allebei ouder dan 60 jaar. 65 <laughs> jaar en 66 jaar. Met pensioen. Met pensioen, ja. Eh, en wij, Hans en ik, wij zijn nog ouder. Oh, maar goed, eh, <laughs> daar gaan we het nu maar even niet over hebben. Uit, uit 1954 horen we Kitty Callan met Little Things Mean A Lot. Blow me a kiss from across the room Say I look nice when I'm not Touch my hair as you pass my chair. Little things mean a lot. Give me your arm as we cross the street. Call me at six on the dot. A line a day when you're far away. Little things mean a lot. Don't have to buy me diamonds and pearls, champagne, sables, or such. I never cared much for diamonds and pearls, cause honestly, honey, they just cost money. day is bright or gray. Give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot. For always and ever, now and forever, little things mean a lot. Give me your hand when I've lost the way. Give me your shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray, give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot that always and ever, now and forever, little thing Little Things Mean A Lot van Kitty Callen, 65 jaar oud. Maar de volgende, die is nog een jaar ouder. Hier is eh, Doris Day met The Black Hills of Dakota. kiss the sky. So take me back to the Black Hills, the Black Hills of Dakota, to the beautiful Indian country that I love, to the beautiful Indian country that betekent het einde van deze Matchbox. Volgende week eh, zijn we er natuurlijk weer met aflevering 268. Maar de komende twee uur ga je lekker luisteren naar Hans met zijn muziekboulevard. En weet je wat? Hij weet met welke plaat hij gaat beginnen. Wow! <laughs> Ja, dat is geweldig.